Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump kan de Russische president Poetin... mogelijk volgende week persoonlijk ontmoeten. Dat zegt een functionaris van het Witte Huis tegen persbureau AP. De New York Times meldde eerder dat Trump ook met Poetin... en president Zelensky van Oekraïne tegelijk om tafel wil. Trump zei gisteravond dat er volgens hem een grote kans is... dat ze elkaar zullen ontmoeten. Geen van deze mogelijke ontmoetingen is tot nu toe daadwerkelijk ingepland. Wel sprak de Amerikaanse diplomaat Witkoff gisteren een paar uur met Poetin in Moskou. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro gaat in beroep tegen het huisarrest dat hij eerder deze week kreeg opgelegd. Bolsonaro wordt verdacht van een poging tot het plegen van een staatsgreep. De rechter bepaalde vorige maand dat hij een enkelband moest dragen en een sociale mediaverbod kreeg. Het huisarrest werd hem opgelegd omdat hij zich volgens de rechter niet aan dat verbod had gehouden. De baas van de Surinaamse politie is per direct op non-actief gesteld... meldt de Surinaamse nieuwssite Star News. Aanleiding is een serie incidenten bij de politie. Zo zouden er grote geldbedragen en sieraden zijn verduisterd bij de narcotica-brigade. Ook is er omgerekend 23.000 euro verdwenen uit een kluis van een politiebureau. Daarnaast zijn er arrestanten ontsnapt en worden inspecteurs verdacht van fraude. Ook de Surinaamse directeur voor de Nationale Veiligheid is uit zijn functie gezet. In Rotterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt na een schietincident. Volgens de politie hadden twee mannen ruzie, waarna er eentje een vuurwapen trok. Het gebeurde op het Schouwburgplein. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af.